Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental door het instorten van een gebouw in Antwerpen is gestegen naar vijf. Vannacht en vanochtend werden drie lichamen uit het ingestorte pand gehaald, de andere twee vanmiddag. Alle vermisten zijn nu gevonden. Twee van de doden hebben de Portugese nationaliteit, een derde is een Roemeen. Volgens omroep VRT zijn de andere twee slachtoffers een Portugees en een Rus. De school in aanbouw in Antwerpen stortte gistermiddag door nog onbekende oorzaak in. Meerdere bouwvakkers kwamen onder het puin terecht. In Noord-Holland zijn noodpompen aangezet om de grote hoeveelheden regenwater die gisteravond vielen zo snel mogelijk uit de polders te krijgen. Dat moet voorkomen dat landbouwgewassen verrotten. Vooral aan de Noordzeekust viel extreem veel regen, tot 100 mm, wat normaal gesproken in een maand valt. De deskundigen van het Outbreak Management Team komen niet meer elke week bij elkaar om de situatie rond het coronavirus te bespreken. Volgens demissionair minister De Jonge hoeft dat niet meer, omdat het aanhoudend de goede kant op gaat. Het OMT zal nog wel een advies worden gevraagd over wat er op de langere termijn moet gebeuren en als er tegenvallers zijn in de coronacijfers. Bekende experts van het OMT zijn RIVM-directeur Jaap van Dissel, IC-arts Diederik Gommers en viroloog Marion Koopmans. In de provincie Zeeland wordt voor het eerst een roze zaterdag gehouden. Over twee jaar is Goes de gaststad voor het evenement voor LHBTI'ers. De organisatie denkt dat Roze Zaterdag een positieve impuls kan geven... aan de bewustwording en acceptatie van LHBTI'ers in Goes en de provincie Zeeland. Roze Zaterdag is ieder jaar in een andere stad en begint altijd met een kerkdienst. Daarna is er een parade door de stad. FC Barcelona heeft de komst van Memphis Depay bevestigd. De 27-jarige aanvaller heeft een contract van twee jaar getekend... bij de Catalaanse club van trainer Ronald Koeman. Depay komt transfervrij over van Olympique Lyonnais. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten kans op zware buien... met onweer en zware windstoten. Vannacht trekken de buien naar het noorden. Het wordt ongeveer, morgen wordt het ongeveer even warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 het waar zon verblindt mijn ogen take me en zo. respiro tortura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 get down. Gonna, gonna get up and get down. Push, push in the bush, but don't stop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 get up, get down. Gonna, gonna get up, get down. One, two, three, four. Get your woman on the floor. Gonna, gonna get up, get down. Gonna, gonna get up, get down. One, two, three, four. Get your woman on the floor. Gonna, gonna get up, get down. Gonna, gonna get up, get down. One, two, three, four. Get your woman on the floor. Gonna, gonna get up and get down. Gonna, gonna get up get down.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

niño te amarte l'immenso per me. fianco non lo so, ma so che adesso sei tutto ciò che trovo io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 有吧。